7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het bestuur van Forum voor Democratie heeft Henk Otte gevraagd... te stoppen als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Otte is medeoprichter van de partij... en wordt volgende maand fractieleider in de Eerste Kamer. Afgelopen zaterdag uitte hij in NRC Handelsblad... kritiek op partijleider Baudet. Gisteren werd al bekend dat Otten zijn functie als penningmeester neerlegt. Volgens Baudet stond dat los van het interview in NRC... Nu zegt Baudet op Twitter dat Otte eervol vertrekt als fractiemedewerker. Hij wenst hem veel succes in de Eerste Kamer. De aanslagen op Sri Lanka zijn gepleegd door overwegend hoogopgeleide Sri Lankanen, zegt de onderminister van Defensie. Er waren volgens hem negen daders, onder wie een vrouw. De onderminister noemt het zorgelijk dat de islamitische terroristen uit financieel stabiele families komen. Een van hen was eigenaar van een koperfabriek op Sri Lanka. Mogelijk werden daar de bommen gemaakt. Gisteren werden negen werknemers van de fabriek gearresteerd. Bij de aanslagen kwamen zondag zeker 359 mensen om het leven. Grote bedrijven moeten hun leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf eerder gaan betalen. Staatssecretaris Keizer wil de wettelijke termijn verlagen naar 30 dagen. Die geldt dan ook voor de overheid. Sinds 2017 mogen grote bedrijven hun rekeningen 60 dagen laten liggen. De gemiddelde betaaltermijn is sindsdien opgelopen tot ruim 41 dagen. Keizer zegt dat het niet de bedoeling is dat grote bedrijven de 60 dagen termijn als norm gaan hanteren. Lorenzo Fiotti wordt de nieuwe dirigent van het Nederlands Filharmonisch Orkest en de Nationale Opera. De 29-jarige Zwitser begint in 2021. Hij neemt dan het stokje over van Mark Albrecht, die volgend jaar na 10 jaar afzwaait. Vorig jaar stond Fiotti al voor het Nederlands Filharmonisch Orkest als gastdirigent. Het weer. Vanuit het zuiden trekken stevige buien over het land... met kans op onweer en windstoten. Vannacht kan in het noorden nog een bui vallen. Morgen periode met zon en in de middag opnieuw kans op een bui... en het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland alleen wat drukte rond de Keukenhof op de N208 naar Haarlem. 10 minuten vertraging tussen Lisse en Hillegom. En dat was de verkeersinformatie.